Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De maximumsnelheid op N-wegen moet omlaag, vindt Veilig Verkeer Nederland. Veel van die provinciale wegen zijn hartstikke gevaarlijk. Er wordt vaak keihard gereest en daardoor gebeuren er veel ongelukken. Veilig Verkeer Nederland wil dat de snelheid op die wegen van 80 naar 60 km per uur gaat. Een goed voorbeeld van een weg waar het vaak misgaat is de N786 op de Veluwe. Er gaan hier zo'n 13.000 eh, verkeersbewegingen per dag doorheen, waaronder 1800 eh, vrachtwagens. En het mooiste zijn dat deze weg 30 kilometer wordt en naar de snelweg dat het 60 kilometer wordt. Ehm, eigenlijk is onze insteek dat het verkeer ontmoedigt. In de provincie Utrecht liggen er al plannen om op een paar wegen de snelheid te verlagen. Voor het eerst in maanden zijn de prijzen weer harder gestegen. Het leven was vorige maand 8% duurder dan een jaar geleden. Vooral eten en drinken betaal je meer voor. Daarvan stegen de prijzen met ruim 15%. Kijk goed op het etiket als je een pak koekjes opentrekt... of een klodder mayo over je patat gooit. Grote kans dat hier legbatterij-eieren doorheen zitten... waarschuwt de dierenbescherming in het AD. Eieren uit een legbatterij zijn hier verboden, maar in Oekraïne niet. En veel eieren in ons eten komen daar vandaan. Staat er bij de ingrediëntenlijst eieren zonder scharrel of bio ervoor... dan komen ze waarschijnlijk van een kip uit een kooi. En een hele slimme deal voor jonge timmermannen in opleiding in Deventer. Ze mogen starterswoningen bouwen. Ze leren het vak. En als de appartementen af zijn, mogen ze er zelf gaan wonen. Het is het idee van een makelaar. We zijn echt op zoek naar jonge timmerlieden die bij ons het vak gaan leren. En wat is er dan mooier dat je als werkgever ook woonruimte kunt bieden, starterswoningen. In het verleden, eh, bijvoorbeeld Philips in Eindhoven, die bouwden ook woningen en zelfs een hele woonwijk voor hun nieuwe medewerkers. En nu komt het weer terug. Omdat er gewoon heel weinig betaalbare woningen zijn voor jongeren. Collega-aannemers uit de buurt hebben gezegd ook interesse te hebben om op deze manier jongeren op te leiden in de bouw.